uur. goed met het RWS Journaal. In Noord-Griekenland was van Athene naar Thessaloniki. Zeker twee passagiers zijn omgekomen. Ook zijn er zeven gewonden, van wie twee in levensgevaar. Reddingswerkers proberen inzittenden te bevrijden die nog bekneld zitten. De trein had ruim 100 passagiers aan boord... en ontspoorde door nog onbekende oorzaak in een dorp in de buurt van Thessaloniki. De locomotief kwam terecht in de opslagplaats van een huis. Mensen die daarboven woonden sprongen van het balkon om zichzelf te redden. Portugal heeft het Eurovisie Songfestival in Kiev gewonnen. Nederland is geëindigd als elfde. Het Portugese fado-liedje Amor Pelos Dois van zanger Salvador Sobral kreeg 758 punten. 143 punten meer dan Bulgarije, dat als tweede eindigde. Moldavië is derde geworden. Favoriet Italië kwam niet verder dan een zesde plaats. De Nederlandse meidengroep O'Gene kreeg voor het nummer Lights and Shadows 150 punten. De Portugezen doen al sinds de eerste editie van het Songfestival in 1964 mee, maar wonnen de zangwedstrijd nog niet eerder. Noord-Korea heeft volgens het Zuid-Koreaanse leger opnieuw een raket afgevuurd. Dat gebeurde ten noordwesten van de hoofdstad Pyongyang, waar de Noord-Koreanen eerder proeven hebben gedaan met middellange afstandsraketten. Het Zuid-Koreaanse leger zegt dat deze raket ongeveer 700 kilometer heeft afgelegd. Noord-Korea probeert waarschijnlijk lange afstandsraketten te ontwikkelen... die ook de Verenigde Staten kunnen bereiken. Paus Franciscus hoopt op een open gesprek met de Amerikaanse president Trump... als die eind deze maand in het Vaticaan is. Hij is niet van plan Trump de les te lezen... over onderwerpen als immigratie en het milieu. De paus zei eerder wel dat wie een muur wil bouwen om immigranten tegen te houden... geen christen is. Hij doelde op de muur die Trump wil neerzetten langs de Mexicaanse grens. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar zo'n 9 graden. Overdag geregeld zon, maar nog wel af en toe een bui.